Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Jamaica is begonnen met het vernietigen van duizenden vuurwapens. Bij een fabriek in de hoofdstad Kingston werden zo'n 2000 pistolen en geweren omgesmolten. Vertegenwoordigers van de politie, de Jamaicaanse regering en de Verenigde Naties gooiden de wapens in een grote oven. De concentratie vuurwapens op Jamaica is een van de hoogste ter wereld. Veel van de wapens die de politie in beslag neemt zijn door bendes uit de Verenigde Staten gesmokkeld. Argentinië dient bij de VN-veiligheidsraad een klacht in tegen Groot-Brittannië. Dat land maakt zich volgens president Kirchner schuldig aan het militariseren van de Falklandeilanden. Londen stuurde ondanks tot woede van de Argentijnen een oorlogsschip naar de regio. En vorige week kwam prins William eraan voor een pilotentraining. De Argentijnse regering sprak van een provocatie. Groot-Brittannië en Argentinië vochten in 1982 een korte oorlog uit over de Falklandeilanden, die door Argentinië Islas Malvinas worden genoemd. Vandaag worden op de Grote Rietplas bij Emmen de Nederlandse kampioenschappen marathonschaatsen op natuurreis verreden. Straks om 8 uur beginnen de veteranen met een tocht van 60 kilometer. De vrouwen schaatsen om 10 uur 70 kilometer. En de mannen beginnen om half 2 aan de marathon van 100 kilometer. Bob de Vries zal zijn nationale marathontitel op natuurreis verdedigen. Vanwege de verwachte belangstelling rijden er in Emmen gratis bussen tussen het NS-station, het centrum en de Grote Rietplas. 50 militairen gaan vandaag op het Hegermeer in Friesland helpen de sneeuw van het ijs te halen. Het meer kan mogelijk dienen als alternatieve route voor de Elfstedentocht, omdat op sommige delen van de route het ijs nog erg dun is. Vanavond wordt mogelijk duidelijk of de tocht kan doorgaan. Dan komt het organiserend comité van de vereniging de Friese Elfsteden bij elkaar. Vanaf zondag dreigt de temperatuur weer boven nul te komen. Het weer wisselend bewolkt met plaatselijk wat sneeuw.